Op bewolkte dag bij 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws. Het is iets over 10. Dit is Kadans op Langstraat FM. Samen met Mark van den Hoek presenteren we vandaag helemaal uit Oranje Staat Aruba. We beginnen gelijk met WCK en Balance Betty. Langstraat Soca uit het Caribisch gebied gaan we naar een soekoe van Tonje Musinga, Diblo Dibala. En vervolgens Hector Lavoe met een salsa, getiteld Mi Gente. Dit is Langstraat FM. Tadans. colombianse salsa van Héctor Lavoe gaan we luisteren naar un bongo María José. fever. First time you look and she like to get pissed up. From the cannibal fever. Don't say me just can't wait. I don't know you what the whining teacher. Put me back in my hand and just say that I'm the whining teacher. But everything I say me go do, everything I do me go do. Girls are the wind up, I wine up, I wine. Take our time and they grind up, I grind up, I grind and you just bubble and bubble and bubble and bubble and bubble and bubble. We take a time and juggle and juggle and juggle and juggle and juggle and juggle. We take a time and bubble and bubble and bubble and bubble and bubble and bubble. We take a time and juggle and juggle and juggle and juggle and juggle and juggle. Okay, okay, okay. Who say the party is over? The party can't done. Check this. But you can have me hand me feeling. The vibes on set and me The way it is, I can me feel Me feel it. The and the girl left, I can me him if you don't wanna watch you. He don't bubble if he don't bubble and touch you. But he don't care about nobody, carnival time. If I come out with body, a diary, and everybody get real naughty. All they got exposed, I get real naughty. Check this. you in a man and me feel it. Me vibes on the dance, me feel it. Me way it is, I can me feel it. Me feel it, me feel it, me feel it. fever. First time they look and she like to get this from the cannibal fever. Go say me just can't wait. I know know you are the whining teacher. Put me mic in my hand and just say that I'm the whining teacher. But everything I say me go do, everything I do me go do a wine over, wine over, wine. Take a time and just grind over, grind over, grind. And just bubble and a bubble and a bubble and a bubble and a bubble and a bubble. We take a time and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle. We take a time and a bubble and a bubble and a bubble and a bubble and a bubble and a bubble. We take a time and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle and a juggle. Okay, okay okay, okay, okay. Who say the party is over? The party can't done. Check this. But again, I'm hand and me feeling. The vice versa that me feeling. The way it's in, that got me feeling. The feeling. The hoe and the girl, them, they got me feeling. And the man, them, they got me feeling. The rum, they got me feeling. The feeling. don't wanna watch you. He don't buckle me, buckle me, touch you. But me no give up nobody, can't have a time. Me no come off me body, a dairy, and everybody get free, lad. The alley got like fools, I get free, lad. Check this. Put the kid on me and I'm me feeling. Me vice on set, I'm me feeling. Me racing, I got me feeling. Me feeling, me feeling. Me feeling, me feeling. you don't wanna be. Here, you know nobody no wanna leave. But them say don't wanna watch you. They don't go for them, they don't go for But me don't give up nobody. Carnival time when I come off my party, and every everybody get real out the alley, got exposed to get real out these sectors. But you get a man and me feel it. Why don't you that the feeling. The way it is, you got me feeling. The feeling. The feeling. The feeling. Dit was Le Groove met I Can't Wait. Voor alle onze luisteraars in Sint Maarten die nu carnaval vieren. We vervolgen met Kadabongoman, Asambe. Dit is Kadans op Langstraat FM el gran combo de Puerto Rico. Que me lo den vida. de es Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. No vayan a esperar después de mi parte. no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel. vayan a que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den. ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso, que me vayan a dar, que me lo den. un santo y por eso que me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den. Que me lo den. Caribisch gebied. Met Black Stalin, Black Man Feeling to Party. En vervolgens Four Brothers, Ramba Bureme. let the Il Tropical. Dit is Kadans op Langstraat FM. Deze aflevering wordt gemaakt op Aruba. Samen met Mark van den Hoek. Ik ben Edric Kroes. En vervolgens Di Dibala, Boom Tonorei. Kadans. laatste liedje voor het eerste uur. Arrow met Long Time. Speciaal voor onze rijksgenoten op het eiland Sint Maarten. Die nu carnaval vieren. Long Time van Arrow. Dit is Cadans. Tot zo. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Na uren onderzoek bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn heeft de politie daar niets verdachts gevonden. Na een 112-melding over een mogelijke dreiging rukte vandaag heel veel politiemensen uit naar het winkelcentrum waar elf jaar geleden een schietpartij was. Toen schoot Tristan van der Vlist zes mensen dood en raakte tientallen anderen gewond. De politie onderzoekt de melding van vandaag. Mogelijk wilde iemand zichzelf iets aandoen en daarbij ook anderen meenemen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is de kans groot dat de vredesonderhandelingen met Rusland niet meer doorgaan. Tegen Poolse journalisten zei hij dat het komt door de woede onder de Oekraïense bevolking over de wreedheden door Russische militairen. Veel Oekraïners willen die schuldigen het liefst zelf vermoorden. Volgens Zelensky wordt het bij zo'n opstelling heel moeilijk om nog over vrede of wat dan ook te gaan praten. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat niet alleen minister De Jonge, maar de meeste bewindslieden uit het huidige kabinet hun privémail soms ook voor werkgerelateerde zaken gebruiken. Via apps als Telegram en WhatsApp op hun privételefoons communiceren ze vaak over werk, terwijl dat streng wordt afgeraden. 16 van de 29 bewindslieden maken soms gebruik van een privémailaccount om documenten te bewerken of af te drukken of om iets door te sturen naar het werk. En de 30 Nederlandse marechaussées die in Oekraïne onderzoek gaan doen naar oorlogsmisdaden vertrekken in de eerste helft van mei, al dus buitenlandminister Hoekstra. De marechaussées zitten dan twee weken in de omgeving van de hoofdstad Kiev onder de vlag van het internationaal strafhof om daar snel bewijs veilig te stellen van oorlogsmisdaden. In 2014 deed Nederland al forensische kennis op in het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Dat was ook in Oekraïne. Het weer vanuit het noorden meer bewolking met vannacht kans op een lichte bui. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden en 5 aan de kust bij een zwakke tot matige vooral noordenwind. Morgen wordt het een vooral bewolkte dag bij 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws. Info en hits. Langstraat FM. tweede uur van Kadans met Shalomon en Sarah. Dit is Cadans op Langstraat FM. luisteren naar Jean Barrow en Loketo, Mami Lolo. We vervolgen naar Jocelyn Borar, Siwo, een lekkere zoek, hier op Cadans. Don't Mind. En nu, Salsa Loco de Cuba, El Meneaito. Lekker tropisch dansmuziek. Op Kadans, Langstraat FM. Deze aflevering helemaal uit Oranjestad Aruba. Kadans. Nancy Balari. En daarna Tanya Sinval. Zoek Kagogo. Op Kadans. Langstraat FM. Nicolon, Colon. En nu, Erik Dougier en Faron Noshora. Le Grand Spirit. Op cadans. the black. I'm here to say my sweet juicy Lucy takes my blues away. I'm gold color like a honey and twice as sweet. To be with juicy Lucy is quite a treat. Now why juicy Lucy come to me sometimes with thoughts of love off in her mind. And she'll hold me, and she'll squeeze me, she make me feel so good. I drop to my knees and say, Hey, hey, hey, sweet juicy Lucy, what we gonna do today? It must be good, it must be fun, and when it come down to it, you're my only one. You make me feel real. sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Tabu Combo. En nu, Kaskas van Kaskas. Dit is Kadans op Langstraat FM. onze laatste lied voor vanavond. de champion du Zaire, Mayala Lele. Kadans op Langstraat FM. Speciale dank aan Mark van den Hoek. Deze aflevering van Kadans uit Oranjestad, Aruba. Ik ben Edric Kroes. Goedenavond. nalingi yo liyanga na ngai ekomi mboso kongo bololo ekomi sukali o oh, mami wata lolendo esuki na nzela ebele bakomisi ye mboto ntango azalaki na kati ya ebale bazalaki kowakie lokuta etandi bango na kosomba tala na regete bami ya mokili Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De Oekraïne.